Minister Kaag protesteerde eerst bij de voorzitter. Maar toen Baudet doorging, stapte zij op... en al snel volgden alle andere leden van het kabinet haar de zaal uit. Na een kleine pauze kwam eerst premier Mark Rutte terug. Ja, voorzitter, kijk, dat, eh, leden van deze Kamer soms de grenzen opzoeken van wat je betamelijk vindt in een debat, dat hoort ook bij het parlementaire debat. Maar op het moment dat een van de collega's van het kabinet wordt verweten, wat zojuist eh, haar is verweten, dan zijn we de grens overgegaan. Dat vind ik onacceptabel. Daarop vroeg de voorzitter aan Baudet om zijn woorden terug te nemen. Die liet weten dat niet van plan te zijn. Het debat is inmiddels zonder hem weer van start. Donald Trump is aangeklaagd voor fraude. De oud-president en zijn familie zouden gesjoemeld hebben met de jaarrekeningen van hun bedrijf, de Trump Organization. Daardoor konden ze hogere leningen afsluiten en mogelijk kreeg het bedrijf ook belastingvoordelen. Trump zelf heeft altijd ontkend dat er gefraudeerd is en noemt het een heksenjacht. Dit jaar zijn er tenminste 16 wolfjes in ons land geboren, zegt een onderzoeksbureau. In totaal zijn er nu vier roedels, die bestaat uit een paardje met jongen. En voor het eerst loopt er ook een roedel in het noorden van Nederland rond. Er zijn ook elf jonge wolven gespot op camera's die rondzwerven op zoek naar een eigen plek en een eigen territorium. En een nieuw hoofdstuk in de Oost-Soeburgse schoolsoap. Voor een basisschool, de basisschool 2 Master Chameleon... wordt dit jaar een nieuw schoolgebouw neergezet. In mei was de fundering klaar en stond het skelet er... maar er was één probleempje toen. Hij staat verkeerd om. Dus de voorkant zit aan de achterkant en de achterkant zit aan de voorkant. En dat is niet te accepteren. Het hele ding werd afgebroken, alles opnieuw. Maar dan met de voorkant aan de voorkant en de achterkant aan de achterkant. Maar nu blijkt de voordeur ineens drie meter te dicht bij de straat te zitten. Daar is de nieuwe wethouder niet blij mee. Nou, die vraag heb ik ook. Hoe kan dat? Eh, we zijn nu aan het uitzoeken hoe het inderdaad kan dat dit gebeurd is. En natuurlijk ook, wat is het vervolg? Er moet sowieso iets gebeuren, want ook dit kan weer niet. Vandaag heeft de wethouder crisisoverleg met de school en de aannemer. Het weer, het koelt snel af vanavond. kan al naar 0 eh, graden. Het wordt ook mistig, morgen zonnig en een graad of 18. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu Sea of Love. gotta know Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 You could call me your baby girl. Hit me up, we could spend time. Lately, you've been on my mind trying to chill with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move, what you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Anything tonight. hell with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause shit get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city.